Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Florida maken ze de schade op na Milton. Die orkaan veroorzaakte niet de vloedgolf waarvoor iedereen bang was. Wel vielen er 15 doden. En ook is de schade flink, vertelt correspondent Rudy Bauma. Er zijn nog wel grote praktische problemen, eh, ook nu na um, Milton. Op dit moment zitten nog ruim 2,5 miljoen mensen zonder stroom. Dat waren er eerst 4 eh, miljoen, maar er wordt wel druk gerepareerd. We zijn vandaag vanuit Georgia naar Florida gereden. Ja, daar zagen we onderweg echt vele tientallen hoogwerkers... ook naar het zuiden rijden van die wagens ja, die nodig zijn om e- elektriciteitsmasten te herstellen. Florida en omliggende staten zijn nog herstellende van orkaan Helene... die pas twee weken geleden over het gebied raasde. Die heeft van zeker 230 mensen het leven geëist. Er zijn twee mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met beschietingen in Alfa aan de Rijn. Gisteren werden daar op klaarlichte dag meerdere huizen beschoten. De twee verdachten werden gisteren na een klopjacht in Almere opgepakt. En in de Duitse stad Krefeld, vlak over de grens bij Venlo... heeft een man gisteravond op meerdere plekken brand gesticht. Hij zou eerst een brandbom naar een gebouw van het Duitse UWV hebben gegooid. Daarna zou hij brand hebben gesticht bij een auto en een appartementencomplex. De politie schoot hem neer bij een bioscoop. Hij ligt eh, zwaar gewond in het ziekenhuis. Limburgse bakkers willen dat er niet langer gesjoemeld wordt met Limburgse vlaaien. Ook ver buiten de provincie worden ze verkocht. Maar dat zijn lang niet altijd echte Limburgse vlaaien. Die hebben namelijk een beschermde status en daar horen regels bij, vertellen deze bakkers. Het mag niet ingevroren worden, het moet rijkelijk belegd zijn. Het mag tussen de 140 en de 1,4 kilo eh, wegen. Het moet dagvers in Limburg gebakken zijn. Als het Limburgse vlaai moet zijn, dan moet het wel volgens de spelregels. De bakkers willen dat de inspectie in actie komt. En het weer nog. In het noorden zijn er vanochtend nog wat buitjes. Later trekken die weg en wordt het overal droog.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 De orkaan Milton heeft in Florida niet de vloedgolf veroorzaakt waarvoor werd gevreesd. Er vielen wel 10 doden en er is veel schade. Miljoenen mensen zitten zonder stroom. De Duitse politie heeft een man neergeschoten die in Kreeveld, vlak over de grens bij Venlo, branden had gesticht. Hij gooide onder meer een brandbom in het kantoor van het Duitse UEV. De man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer, in het noorden enkele buien, in het zuiden droog met opklaringen, later overal droog met wat zon.